uur. Door met het NOS-journaal. De jaarwisseling heeft geleid tot grote drukte bij het oogziekenhuis in Rotterdam. Naar eigen zeggen was het in jaren niet zo druk. De kinderoogarts spreekt van een horrornacht. Sinds half twaalf gisteravond werden 18 patiënten binnengebracht. Het zijn opvallende cijfers omdat het aantal oogletsels tijdens oud en nieuw de afgelopen jaren juist afnam. De jaarwisseling was deze keer behoorlijk mistig, vooral in het noorden van het land. Dat leidde gisteravond tot ongevallen. Bij een kettingbotsing bij Akram kwam een vrouw om het leven en raakten 19 mensen gewond. Een tweede kettingbotsing op de A7 vielen 8 gewonden. Behalve in het noorden was het vuurwerk in de rest van het land ondanks de mist goed te zien. Rotterdam hadden tienduizenden mensen zich verzameld voor het nationale vuurwerk. Ook in Den Haag was het groot feest bij het nationaal aftelmoment met vuurwerk bij de Hofvijver. Net als bij vorige jaarwisselingen werden in meerdere plaatsen hulpdiensten belaagd. Er is nog geen compleet overzicht, maar wel is duidelijk dat hulpdiensten zijn bekogeld met vuurwerk in onder meer Den Haag, De Beeld, Ede en Utrecht. In de Haagse wijk Duindorp waren volgens de politie geen grote incidenten. In Duindorp werden ongeregeldheden verwacht nadat de burgemeester had besloten dat de vreugdevuren in Den Haag niet konden doorgaan. Bij een flatbrand in Arnhem zijn een man en zijn zoontje van vier omgekomen. De moeder en een dochter van het gezin raakten gewond. De vier lagen bewusteloos in een lift die vol stond met rook. In de hal van het gebouw aan het Gelderse plein in Arnhem ontstond rond 1 uur brand. De elektriciteit viel uit, waardoor de lift stil kwam te staan. De brandweer is in meerdere plaatsen uitgerukt vanwege grote branden. Zo legde vuur in Zoetermeer een bedrijf in de as dat handelde in papier, ijzer en metaal. En het vuur sloeg over naar een pand waar mensen opslagruimtes kunnen huren. In Hogeveen brandde een deel van een basisschool af. En in het Noord-Hollandse Bovenkarspel ging een oude graanmolen in vlammen op. Het weer, nieuwjaarsdag begint mistig. Op sommige plaatsen is die hardnekkig. Geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door.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 Yeah. you, but I was just kidding myself A situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did, you did. Fall to the target, blame Cupid, Cupid. You think you're smart? broke my heart.